Mariette Krol met het NOS Journaal. De Israëli's ook nu de meeste tunnels van Hamas zijn vernietigd. Verwacht werd dat hij zou, bekend zou maken dat de operatie in de Gazastrook zou worden afgebouwd, maar dat deed Netanyahu niet. Hij zei dat het Israëlische leger zal doorgaan met aanvallen op de Gazastrook, totdat alle burgers van Israël veilig zijn. De zoekteams in Oekraïne willen hun onderzoek morgen voortzetten bij het dorp Rosipne, een paar kilometer van de plek waar ze gisteren en vandaag hebben gezocht. Ook daar zijn wrakstukken van vlucht MH17 neergekomen. Vandaag zijn in het rampgebied, net als gisteren, stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen gevonden. Die worden met het vliegtuig naar Nederland gebracht, mogelijk maandag al. De schade door het noodweer van vandaag lijkt beperkt. Er waren vooral meldingen van wateroverlast, met name in Limburg. Ook waaiden een aantal bomen omver. En in Warmenhuizen bij Alkmaar vloog een huis in brand na blikseminslag. De bewoners waren op vakantie. Het KNMI heeft inmiddels alle waarschuwingen ingetrokken. Schrijfster en voormalig Eerste Kamerlid Anja Meulenbelt heeft haar lidmaatschap van de SP opgezegd. Ze vindt de partij veel te slap tegenover Israël, schrijft ze op haar weblog. Volgens Meulenbelt was de SP ook nauwelijks aanwezig op demonstraties. De partij lijkt nu wat bij te draaien, schrijft de oud-senator. Maar volgens haar komt dat drie weken en anderhalfduizend doden te laat. Twee Oostenrijkse glazenwassers zijn vanmiddag op een hoogte van 144 meter gered. Hun gondel was aan de gevel van een wolkenkrabber vastgelopen en scheef gezakt. De reddingsoperatie verliep moeizaam doordat het flink waaide en dat de ramen van de wolkenkrabber niet open kunnen. Uiteindelijk werden de glazen wassers na anderhalf uur binnengehaald door een ventilatieopening op de 48ste verdieping. Het weer, hier en daar nog regen of een onweersbui waarbij lokaal veel regen kan vallen. Vannacht overwegend droog de minima liggen rond 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog wat buien, in het westen geregeld zon. Het wordt 24 graden.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 This is your DJ, DJ Charles. ready for this? It is. It is. ready for this? for this. Música something. Bar sold out and the drinks keep coming, and everybody on was trying to leave with something. Bar sold out and the drinks keep coming, and bar sold out and the drinks keep coming, and bar sold out and the drinks keep coming, and the drinks keep coming, the drinks keep coming. 누가 봐도 내가 좀 죽여주잖아 right. 둘째 가라면 이 몸이 뒤집어지기 전에 제발 누가 날좀 말려 옷장을 열어 가장 상큼한 옷을 걸치고 거울에 비친 내 얼굴을 꼼꼼히 살피고 지금은 8시 약속 시간 8시 반 도도한 걸음으로 나선 이밤 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 Rave Repeat.